Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Saoedische wraak als het congres een wet aanneemt die Saoedi-Arabië aansprakelijk kan stellen voor de terreuraanslagen van 11 september 2001. Saoedi-Arabië dreigde 750 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties en andere tegoeden van de hand te doen als de wet er komt. Het Witte Huis verwacht dat de Saoedi's inzien dat het stabiel houden van het wereldwijde financiële systeem ook in hun belang is. In het wetsvoorstel staat dat staten hun juridische bescherming in de VS kwijtraken als ze betrokken zijn bij terroristische aanslagen. De nieuwe bestuursvoorzitter van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam is Geert ten Dam. Ze is nu hoogleraar onderwijskunde aan de UvA. Ten Dam volgt Louise Gunning op, die een jaar geleden haar ontslag aanbood... nadat studenten en docenten wekenlang hadden geprotesteerd en om haar vertrek hadden gevraagd. De nieuwe rector magnificus van de UvA wordt Karen Maaks... die nu decaan is van de beta-faculteiten. Beide vrouwen beginnen op 1 juni. De aardgaswinning in Nederland is vorig jaar met ruim een kwart verminderd ten opzichte van 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan de helft van het gewonnen aardgas komt uit velden in Groningen. Daar werd bijna 29 miljard kuub gas opgepompt. Dat valt precies binnen het verlaagde limiet van 30 miljard dat minister Kamp vorig jaar heeft vastgesteld vanwege de aardbeving in het gebied. De gemeenteraad van Enschede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe moskee. Er is een compromis gesloten tussen het bestuur van de moskee en de omwonenden. Zo wordt het geluid van de gebedsoproep verlaagd en het aantal oproepen wordt beperkt tot één keer per week, meldt RTV Oost. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Overdag breekt de zon weer door, door dan 11 tot 14 graden bij een matige noordwestenwind. Woensdag is het ook vrij zonnig en droog.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 Heads for the living dangerously. Whoa.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 standing in the